De branden veroorzaakten veel onrust. De jongens zijn tussen de 14 en 18 jaar en wonen in de wijk. Ze hebben volgens de politie een deel van de brandstichtingen bekend... De jongens worden ook verdacht van het plegen van vernielingen aan auto's. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk wordt niet geopereerd omdat er lieve heersbeestjes in het gebouw zijn gevonden. De spoedoperaties worden uitgevoerd in andere ziekenhuizen. De andere operaties zijn uitgesteld. Vermoedelijk komen de lieve heersbeestjes uit een kier in het kantoorgedeelte van het gebouw. Ze zijn niet gevonden in de operatiekamers. Naar verwachting gaan de operatiekamers van het ziekenhuis in Winterswijk volgende week weer open. De Vira snelheidstreinen tussen Amsterdam en Rotterdam zijn weinig populair. De bezettingsgraad was in het eerste halfjaar dat de treinen reden niet meer dan 15 Landelijk is dat 30 en in de Randstad zitten de treinen nog veel voller. Voor de snelle trein moet een toeslag van minimaal 8 euro worden betaald. In theorie wordt dan tussen Amsterdam en Rotterdam 20 minuten tijdwinst geboekt, maar dat valt nog wel eens tegen. 1 op de 5 treinen is vertraagd. NS High Speed, dat de Vira-treinen laat rijden, leed vorig jaar een verlies van 100 miljoen euro. In de Russische deelrepubliek Dagestan zijn bij een dubbele bomaanslag zeker negen mensen om het leven gekomen. De bommen explodeerden in een stad aan de voet van de Caucasus, niet ver van Tsjetsjenië. De aanslagen in Dagestan komen twee dagen na die op de metro in Moskou, waarbij 39 doden vielen. De Russische autoriteiten vermoeden dat extremisten uit de Caucasus achter de aanslagen in Moskou zitten. Het weer bewolkt en vanmiddag flinke buien met hagel, onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 wish I was a sailor way out on the stormy sea, far away from the city. Oh, all this misery, and I wish that I could tell you just how much you mean to me. I run to. I'll never lose your memory.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 seven of inside the cathedral. something went wrong In Nederland zeggen we gemak dient de mens. De belastingaangifte bijvoorbeeld, die doe je gewoon thuis op internet. Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? <laughs> De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik. Vul uw aangifte voor 1 april volledig en correct in, dan krijgt u voor 1 juli bericht.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 What do you do when it's all gone? What do you do when you get lost inside your soul? Where do we go when love's gone? care. het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar.